Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland verwacht zijn militaire basis in Syrië te behouden, zegt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken. Moskou heeft daarover contact met de rebellengroep HTS die vorige week president Assad verdreef. Rusland heeft in Syrië een luchtmachtbasis en een marinebasis. Het doel daarvan was volgens de Russische onderminister de strijd tegen terreurgroep IS en daarin is volgens hem niets veranderd. In het Friese dorp I heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat landbouwmachines levert. In het gebouw stonden meerdere trekkers. De brand ontstond in het dashboard van een van die trekkers. Enkele mensen weigerden enige tijd het brandende pand te verlaten. Twee van hen hadden rook ingeademd en werden ter plekke behandeld. De Friese brandweer stelde alles in het werk om te voorkomen dat een fles met het explosieve acetyleen zou ontploffen. Journalisten van The Voice of America maken zich zorgen over de mogelijke aanstelling van Carrie Lake als directeur. Donald Trump wil dat de voormalige tv-presentatrice de leiding neemt over de officiële buitenlandse zender van de VS. Al kan hij dat niet in zijn eentje beslissen. Carrie Lake werkte bijna 30 jaar bij de tv-zender Fox en vertrok daar na ophef over desinformatie over de coronapandemie. Ze ging de politiek in en kondigde aan de ergste nachtmerrie van journalisten te worden. Medewerkers van de Voice of America zeggen anoniem tegen CNN... dat ze huiverig zijn voor de mogelijke komst van Leek. In de Europa League heeft Ajax thuis verloren van Lazio. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-3. Ajax is daardoor weggezakt uit de top 8... die recht geeft op directe plaatsing bij de laatste 16. AZ speelde gelijk tegen Ludogorets. Uit in Bulgarije werd het 2-2. En FC Twente speelde ook gelijk. Uit tegen Olympiakos bleef het 0-0. Het weer. Vannacht bewolkt en kans op nevel of mist. Het wordt 0 tot 2 graden. De dag begint op veel plaatsen grijs en mogelijk mistig.